Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse staat Montana schendt de rechten van jongeren door beleid te voeren... waarbij geen rekening wordt gehouden met de impact op het klimaat. Dat heeft een rechter in Montana vandaag geoordeeld. Jongeren spanden de zaak aan omdat de staat toestemming gaf voor projecten... als de productie van steenkool en aardgas. Volgens de jongeren verergert daardoor de klimaatcrisis. In de grondwet van Montana staat dat de staat verplicht is het milieu te beschermen en te verbeteren. Op het door natuurbranden getroffen Hawaïaanse eiland Maui... worden de komende tijd waarschijnlijk 10 tot 20 lichamen per dag gevonden. Dat zegt de gouverneur van Hawaii. Hij verwacht dat het zo'n 10 dagen duurt voordat het volledige dodental duidelijk is. Inmiddels zijn 96 bevestigde slachtoffers. Daarmee zijn het de dodelijkste natuurbranden in een eeuw tijd in de VS. Persoonlijke gegevens van agenten en andere medewerkers van de Noord-Ierse politie... zijn in handen gevallen van militante groeperingen. De gegevens van 10.000 medewerkers kwamen vorige week op straat te liggen door een datalek. De politie vreest dat het voor kwaadwillenden met de gegevens gemakkelijker wordt om aanslagen te plegen op agenten. In Noord-Ierland waren politieagenten tussen de jaren 60 en eind jaren 90 regelmatig doelwit van aanslagen. Dat was vanwege het conflict tussen protestanten en katholieken. In de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan aan de Middellandse Zee woedt een natuurbrand. Aan het voorzorg zijn meerdere campings en woongebieden ontruimd. Mensen worden opgevangen in een gymzaal. De brand brak aan het eind van de middag uit. De brandweer zet meer dan 500 brandweerlieden, drie helikopters en 13 vliegtuigen in om het vuur te bestrijden. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 17. Morgen in het oosten wat regen. In de kustgebieden is middags veel zon. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Yeah, pull up in the rinse in my brand new whip and go. With a full eclipse and a moonlit lit like whoa. Everything blurred, mixing all that smoke with the gray goose. Fanny baggy on the bar top, both my hands on you.